kunnen met het NOS Journaal. Sociale werkplaatsen kunnen onderzoeksbureaus waarover de Volkskrant schrijft. Sinds een paar jaar is het Rijk minder gaan betalen per arbeidsgehandicapte. bovendien komen nieuwe werknemers met een beperking helemaal niet meer in aanmerking voor subsidie. De sociale werkplaatsen moeten dat opvangen door efficiënter te werken, maar de rek is eruit, zeggen ze. Het oplopende tekort komt terecht bij de gemeente. Die legde in 2014 in totaal 43 miljoen bij. Dit jaar komt dat bedrag uit op 190 miljoen. De koepel van sociale werkplaatsen, Cedris, stelt voor dat de bezuinigingen worden teruggedraaid. De slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop zaten op een onverlichte weg. Dat zeggen twee ooggetuigen. Een taxichauffeur heeft het groepje gisternacht zien zitten... deels in de berm, deels op de weg. Een dj bevestigt zijn verhaal in het AD. Bij de aanrijding viel een dode en drie mensen raakten zwaar gewond... De bestuurder van het busje wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. In Italië is veel commotie ontstaan over een plan van minister van Binnenlandse Zaken Salvini. De leider van de anti-immigratiepartij Lega wil registreren hoeveel Roma er in het land leven... om illegale in de Roma-gemeenschap het land uit te kunnen zetten. Oppositiepartijen zeggen dat Italië een afschuwelijke geschiedenis heeft met volkstellingen... verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. Formule 1-team Red Bull Racing stopt de samenwerking met Renault. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe gaat het team van Max Verstappen verder met een motor van Honda. De samenwerking met Renault kwam afgelopen jaren steeds verder onder druk te staan. Vorig jaar viel Verstappen zeker drie keer uit omdat zijn motor het begaf. Het weer, veel bewolking, maar vanuit het westen ook wat opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog.